Het wereldkampioenschap volleybal is gewonnen door Brazilië. Cuba werd met 3-0 verslagen. Voor de Brazilianen was het de derde wereldtitel op rij. Hiermee het Brazilië de prestatie van Italië. Dat land werd in de jaren 90 drie keer achter elkaar wereldkampioen.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 In een interview met CNN spreekt Karzai van onofficiële contacten. De gesprekken zijn nog in een inleidende fase, maar moeten vastere vormen aan gaan nemen, al dus de president. Taliban-leider Mullah Omar heeft altijd gezegd pas te willen onderhandelen als alle buitenlandse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. Detailhandel Nederland vraagt via een campagne de hulp van het publiek om het aantal overvallen omlaag te krijgen. Mensen wordt gevraagd extra alert te zijn en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. Het aantal overvallen is dit jaar in vergelijking met vorig jaar gedaald. Toch is de campagne nodig, vindt Detailhandel Nederland, omdat vlak voor de wintermaanden het aantal overvallen altijd toeneemt. In de binnenstad van Deventer heeft brand gewoed in een voormalige drukkerij. Het gebouw is helemaal uitgebrand. Enkele tientallen bewoners in de buurt moesten hun huis uit. De brandweer kijkt of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Bij een busongeluk in Maleisië zijn 12 doden gevallen. Zeker 35 mensen raakten gewond. De bus was op een auto gebotst en door de vangrail naar de andere kant van de weg geschoten. Een auto, aantal automobilisten kon de bus daar niet meer ontwijken. De buschauffeur had waarschijnlijk te hard gereden. Het ruimteschip Spaceship 2 van Virgin Galactic heeft zijn eerste solovlucht gemaakt. Virgin wil met het toestel in de toekomst toeristen mee de ruimte innemen. Een vlucht zou ongeveer 200.000 dollar kosten. Ook andere bedrijven zijn bezig met commerciële ruimtevluchten. Bij de deelstaatverkiezingen in Wenen heeft de rechts